tot maandagavond geen Vira-treinen rijden. In België heeft er dus in België een stuk bumper van een Vira-trein naast de rails is gevonden. De Belgische toezichthouder wil de maatregel pas intrekken als vaststaat dat de Vira-treinen betrouwbaar zijn. Sinds de Vira eind vorige maand tussen Amsterdam en Brussel is gaan rijden zijn er problemen. Algerijnse militairen hebben bij de actie van gisteren op het gascomplex in Animas 650 gijzelaars bevrijd. Volgens de autoriteiten komen de meeste bevrijde gijzelaars uit Algerije, 80 komen uit andere landen. Over het lot van 60 gijzelaars bestaat nog onduidelijkheid. Algerijnse troepen grepen gisteren in toen de terroristen wilden vluchten met hun gijzelaars. Volgens officiële berichten kwamen bij de bevrijdingsactie zes mensen om het leven, maar er zijn ook berichten over 30 doden. Minister van Financiën Dijsselbloem is de enige kandidaat voor het voorzitterschap van de Eurogroep. Dat heeft de huidige voorzitter Juncker bekendgemaakt. Tot 12 uur vanmiddag konden gegadigden voor de functie zich melden. Maandag komt de Eurogroep weer bij elkaar en mogelijk wordt Dijsselbloem dan benoemd. Premier Rutte vindt dat de benoeming van Dijsselbloem goed nieuws voor Nederland zou zijn. Er komt geen doorstart van fosforproducent Termfos in Vlissingen. De kans is minimaal dat er nog een koper wordt gevonden voor het Zeeuwse bedrijf. Bij Termfos werkten tot november vorig jaar 430 mensen. Voor de werkgelegenheid in Vlissingen is dit slecht nieuws, stellen de curatoren in een verklaring. Voor de dochterbedrijven van Termfos in het buitenland is wel interesse. Het weer, vanavond in het noorden en noordwesten nog opklaringen. Elders veel bewolking. en de loop van de nacht overal bewolkt met minima van min 4 tot min 5 graden. Morgen in het noorden wat zon, in het zuiden af en toe wat lichte sneeuw. En het blijft licht vriezen. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad zat er file bij Amsterdam op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 2 kilometer. En bij Rotterdam op de A20 naar Gouda voor het knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file. Tot zover de verkeer. 选吧。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 En tot 5 uur heb ik gewoon nog hele mooie platen voor je klaarstaan. 23e jaargang Euro Breakdown, aflevering 3 van 18 januari 2013. De lijst 15 stijgers, 4 zittenblijvers, 19 dalers, 2 nieuwe binnenkomers. Carly Ray Jepsen Discus verdwijnt na 17 weken. En 14 weken was het voor uh, eh, Loreen en My Heart Is Refusing Me. De snelste stijger dat is Ben Howard met De Veer. Hij gaat namelijk 11 plaatsen omhoog. De snelste daler dat is One Direction. Live While We Are Young zakt er 7. Langsgenoteerde genoteerde plaats van Pasai en de Gundam Style. Ondertussen alweer 17 weken in de lijst. kijken wij in geschiedenisboeken 18 januari 1871. Willem I, dat wordt de eerste keizer van het Duitse Keizersrijk. In 1990 de FBI betrapte burgemeester van Washington Marion Barry op hete bij het gebruik van cocaïne. In 2000 zwemmer Ian Thorpe scherpt in Sydney zijn eigen wereldrecord op de 2000 meter vrije slag korte baan aan tot 1.42.54.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 the space we tweede uur van de Euro Breakdown met uh, Train en Ashley Monroe Bruisers. In de twaalfde week zakken zij van 10 naar 18 toe. 17 vinden we dan eh, Robbie Williams en zijn Candy. In de 14e week zakt de plaats van 13 naar 17. En Conrad Meinert hoorde je net met Turnaround. Vier weken in de lijst. Vorige week 21, deze week 5 plaatsen omhoog naar nummer 16. Deze plaat blijft zitten op 15. In de negende week Subfocus Alpines en een Tidal Wave. on your perfume. Bring your love, baby, I could bring my shame. Bring the drugs, baby, I could bring my pain. Oh, I got my heart. Weekend en Wicked Games. Acht weken in de lijst. Vorige week nog op eh, nummer 16. Deze week omhoog naar nummer 14. 13 is er voor Misha B. Do You Think Of Me. Love Is All I Got is van de Feed Me en de Crystal Fighters. In de vijfde week omhoog van 18 naar 12. Love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got, love is all I got. Live life with love and trust that love will come down to earth and save us all. Love is all I got. I can't live with everything I've lost because love will come to save us. So save us. We can soul with love in the morning. Feed your soul with love till the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. We can soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. So we can soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend love is all I got. soul in the morning, your soul in the evening, expand your soul on the love is all I got. My darling, I can give you what you want if what you want is love. Darling, I can give you what you want, what you want is love. So save our soul.

wel I can give you We knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep. Cause I know when I wake, I will have to slip away. And when the got your perfection in my arms So beautiful The sky is getting bright The stars are burning out Somebody when the day mannen van Maroon 5 en Daylight. Nummer 11 van deze week. 20 was er voor Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. 19 Macklemore, The Thrift Shop. 18 Train Bruisers. 17 Robbie Williams, Candy. Conor Maynard en uh, Turnaround komt niet verder dan 16. Op 15 blijft staan Subfocus, Alpines en Tidal Wave. 14 was er voor The Weekend en The Wicked Games. Misha B, Do You Think Of Me vinden we op 11. En 12 was Feed Me en The Crystal Fighters, Love Us All I Got. Maroon 5 Daylight in de vierde week omhoog van 17 naar 11 toe. En we gaan de top 10 doen. Dat niet met de nummer 10. Leona Lewis en uh, Childish Gambino Trouble zakt van 7 naar 10. En ook Pink zakt met Try in de 11 week van, 9, van 3 naar 9. Justin Bieber, Nicki Minaj, The Beauty and a Beat. In de zesde week omhoog van 12 naar 8. Young Money, Money, Nicki Minaj. Beauty in the beast, beauty from the east, beautiful confessions to the priest, beast, beauty from the streets, beetle get deceased, every time beauty on the beat. As long as a road As ugly as a toad As pretty as a picture Hanging from a fixture Strong like a family Strong as I wanna be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 Vorige week was eh, Lenka nummer 6, Everything at Once. In haar zesde week blijft zij ook op nummer 6 zitten. En daarvoor op nummer 8 Justin Bieber, Nicki Minaj, The Beauty en A Beat. Nummer 7 ertussen, dat was Delta Goodrum. Wish You Were zakte van 4 naar 7. De nummer 5 is er voor Will I Am en Britney Spears. Scream and Shout gaat in de zesde week omhoog van 9 naar 5. Straks op 4 Wallpapers, Take All.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 this night would last forever Cause I was feeling down, now I'm feeling better And maybe it goes on and on and on and on When me and you party together I wish this night would last forever, forever, ever, ever, ever. forever. I wanna scream and shout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 Gold geholpen met deze plaat. Wallpaper staat vijf weken in de lijst. Vorige week nog een nummertje 8, deze week omhoog naar 4. En William en Britney Spears daarvoor Scream and Shout gingen we deze week omhoog van 9 naar 5 toe. Dit is de nummer 3, die stond vorige week nog op 5 en dat alles in de achtste week. Labyrinth, Emile Sunday en Beneath Your Beautiful. You tell all the boys no.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 see beneath your beautiful tonight so long you couldn't stop if you tried it. You built your walls. achtste week gaan ze omhoog van 5 naar 3 toe. Labyrinth en Emil Sunday. Beneath Your Beautiful. Deze week op nummer 10 te vinden Leona Lewis en Childish Gambino en Trouble. In de 11e week eh, zakken zij 3 plaatsen van 7 naar 10 toe. Op 9 Pink and Try, 11 week in de lijst, zak 6 plaatsen. Vorige week nog 3, deze week 9. 8 is er voor Justin Bieber, Nicki Minaj, Beneath eh, Beauty and the Beat. In de zesde week gaat die plaat omhoog van 12 naar 8. Van 4 zak het naar 7 in de tiende week Delta Goodrum Wish You Were Here. Lenka Everything At Once vorige week 6 en deze week ook weer op 6. En dat alles in haar zesde week in de lijst. Ook zes weken in de lijst Will I Am en Britney Spears Scream and Shout. In die zesde week gaan ze omhoog van 9 naar 5 toe. Vijf weken in de lijst voor eh, Stay, uh, en Wallpaper. In die vijfde week halveren ze hun plek. Vorige week namelijk nog terug te vinden op plek nummer 8. Nu op 4. Labyrinth en Emile Sandé Benietje op Beautiful worden we net op een nummer 3 in de achtste week omhoog van 5 naar 3 toe. Heb ik nog twee platen voor je, de nummer 2 en de nummer 1 natuurlijk. En de nummer 2 en de nummer 1 zijn allebei eh, zitten blijven deze week. Op nummer 2 in de negende week, The Wanted, I Found You. En straks de nummer 1 van Europa. She wants me to come over, I can She moves and spreads the room around the lights up like the sky. Confidence like a rock star. I wanna put my hands on her hands, feel the heat from her skin. Get reckless in the starlight. I'm moving to the getting en I Found You. 9 weken in de lijst, vorige week op 2 en deze week blijven ze ook op en nummer 2 zitten. Achter hun net uh, Labyrinth, Emil Sandé en Beneath Your Beautiful dus op 3. Heb ik nog één plaat voor je te gaan. De nummer 1 van Europa is dezelfde als eh, vorige week. Nog steeds eh, Passenger en Let It Go. De beste plaat in Europa. 10 weken lang staan ze alweer in de lijst van Europa.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

Labyrinth, Emil Sandé, Beneath Your Beautiful maakt het podium van vandaag compleet. In de achtste week stijgen zij namelijk van 5 naar 3 toe. Stay en Wallpaper deze week op nummer 4. 8 achtste vorige week, deze week 4 ja, dus 4 plekken omhoog. En van 9 omhoog naar 5 gaat Will I Am en Scream and Shout samen met de eh, Britney Spears natuurlijk. Een 6 was de voor Everything eh, at Once blijft zitten waar ze vorige week ook zaten. Delta Goodham, Wish You Were, zakte van 4 naar 7. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat in de 6e week van 12 hoog naar 8. Pink moest nou ook inleveren in haar 11e week, zakte zijn namelijk van 3 naar 9. Leona Lewis en Trouble in de 11e week zakte die van 7 eh, naar 10 toe.